Drie uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. De man die in Doornspijk een politievrijwilliger aanreed... heeft zich gemeld bij de politie. Hij had volgens de politie via via gehoord dat hij werd gezocht. Hij wordt de komende dag verhoord, net als iemand anders die ook in de auto zat. Dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk over hoe het ongeluk kon gebeuren. De vrijwilliger werd dinsdagavond door een busje geschept... toen hij toezicht hield bij een wegafzetting. Hij raakte bewusteloos en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer vermoedt dat de man hem niet expres heeft aangereden, zegt de politie. De gemeente Zwolle is gestopt met het versturen van stempassen. Door een softwarefout bij PostNL staat er een drukfout op. Het huisnummer is onjuist of de naam is verkeerd gespeld. Er wordt alles aan gedaan om de stempassen voor of op 29 augustus te bezorgen... de uiterste wettelijke bezorgdatum. De petitie voor de vrijlating van de Russische punkband Pussy Riot... is in Nederland bijna 21.000 keer ondertekend. Sinds vrijdag kunnen mensen de petitie van onder meer Amnesty International ondertekenen. Drie leden van Pussy Riot werden vorige week veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Ze hebben in hun kathedraal een punkgebed gezongen tegen president Poetin. De Russische politie zoekt nog naar de twee andere leden van Pussy Riot... die ook meegezongen zouden hebben. De tropische storm Isaac kan een bedreiging worden voor de Republikeinse conventie die volgende week in Florida wordt gehouden. Isaac bevindt zich nu nog in de buurt van het Caribische eiland Guadeloupe. Computermodellen van het Amerikaanse National Hurricane Center voorspellen dat de storm de komende dagen aan kracht zal winnen. En in sommige scenario's koerst hij als orkaan af op de stad Tampa in Florida. De organisatoren van de conventie in Tampa hebben een noodplan opgesteld... voor het geval dat de orkaan de stad daadwerkelijk treft. Het weer vannacht meer bewolking, zo'n 13 graden. De komende dagen af en toe zon, in het noorden kans op een bui en ongeveer 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie van de AWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar is tussen Lelystad Noord en Lelystad de weg dicht door een ongeluk. Het verkeer wordt er omgeleid. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Op knooppunt Klaverpolder is de verbindingsweg dicht, want daar staat een auto in brand.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 I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. and you were gone. You were.

I fit. I could not fit the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. much to drink. de Amerikaanse psychedelische band. Ja, ze noemen ze zich. de Amerikaanse psychedelische band. Uh, eh, The Electric Prunes hoorde je. En deze gasten die hadden in de jaren 60 een hit met dit nummer... I Had Too Much To Dream Last Night. Dat was eh, het eerste succes voor de heren en daarmee eigenlijk ook het laatste grote succes. Ze zijn nog een tijdje doorgegaan. Een ander nummer van hun onder de titel Kyrie Eleison is nog eens een keer gebruikt in de film Easy Rider maar daar is dan ook wel bij gebleven... daar waar het gaat om het eh, maken van eh, dikke hits. Hoewel ze wel een tijdje bij elkaar zijn gebleven... en na verloop van tijd zijn ze eh, een jaar of tien geleden... nog eens een keer opnieuw voor een reunie bij elkaar gekomen. The Electric Prunes dus, uit de jaren 60. I had too much to dreams last night. En er is al veel over hun geschreven en over hun gezegd. Een paar minuten geleden nog in het nieuws. aanleiding van die handtekeningenactie. 21.000 mensen die de petitie hebben ondertekend om Poetin te bewegen... de leden van Pussy Riot vrij te laten. Maar heb je wel eens een plaat gehoord van Pussy Riot op Radio 1? ja, <laughs> dat is een gewetensvraag. Nou, <laughs> over een eh, half uurtje ongeveer, dan gaat het gebeuren. Hou je vast in ieder geval, want het is geen eh, easy listening wat je dan te horen krijgt. <laughs> Een man die wel eh, een soort van easy listening maakt, maar dan wel hele fraaie easy listening. Dat is een man die al aardig op is, maar ondanks dat nog steeds iedereen aan zijn voeten wil weten te krijgen. Vorige week was dat in Gent het geval en de afgelopen dagen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dan heb ik het over Leonard Cohen. Die iets uit zijn jonge jaren, 1988, relatief jong dan. First we take Manhattan. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty have our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. love me as a loser. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me. But you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Thank you for those items that you sent me. <laughs> the monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I ah, remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day. and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. ...1988, de stem van uh, Leonard Cohen... die afgelopen uh, avond en de avond daarvoor nog een optreden gaf in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En de dagen daarvoor was hij op het Sint-Pietersplein in Gent. En de Universiteit van Gent die heeft hem een eredoctoraat aangeboden. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan bij Bob Geldof, Kofi Annan en Desmond Tutu. Die hebben dat eredoctoraat aanvaard, maar Leonard Cohen heeft het niet aanvaard. Meer over dan het kunnen aanstaande zondagmiddag tussen 2 en 3 op de televisie Nederland 2. Een uitzending van de boeddhistische omroep, want Cohen, Leonard Cohen... is een aanhanger van deze religieuze stroming. Dat is zondagmiddag op de tv. 世界。 Amerikaanse zangeres uh, Charlene Marshall. Die zat in het verleden bij een band. En die band die noemde zich Cat Power. Op een gegeven moment is ze eh, uit de band gestapt. Maar de naam Cat Power die heeft ze meegenomen. En ze heeft net een single gemaakt onder de titel Ruin. Tom Jones, een soort tijdgenoot van Leonard Cohen. Dit is de nieuwe single. For so long I was out in the cold And I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging on to the moon, heading into the sun. But it's been too long. Now I wanna come home. I came so close to the edge of defeat. But I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun. But it's been too long. Now I wanna come home. Home, where there's nothing but sweet surrender to the memories from afar home to the place where the truth lies waiting. We remember who we are. For too long, I was out on my own. Every day I spent trying to prove I can make it alone. It was fun hanging on to the moon, heading into the sun. But it's been too long. Now I wanna come home. remember who we are. For so long, I was out in the cold. But I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging over the moon, heading into the sun. but it's been too long. I wanna come home. It's been too long. I wanna come home. It's been too long. Tom Jones, je goed bestem. I wanna come home. Maar dat is wel even anders geweest begin van de maand een beetje handig moment, namelijk vlak voordat de Olympische Spelen begonnen. Toen eh, liet hij weten dat hij een aantal optredens in het kader van die Olympische Spelen niet kon, eh, kon, kon, waarmaken. Want eh, hij had last van bronchitis. Ja, kan gebeuren met een eh, man op leeftijd. Maar <laughs> uitgingen op zo'n moment... Eh, ja, <laughs> niet elk jaar zijn die Olympische Spelen in Londen. Moet hij dan uitgekend uh, ziek worden? Een aantal andere optredens heeft hij ook uh, af moeten zeggen... dan wel uit moeten stellen. Tom Jones, je met een nieuwe single. Dit is ook te vinden op zijn meest recente album Spirit in the Room. En een nummer dat heet I Want to Come Home nacht in het anders bij de VARA op Radio 1... met dadelijk aandacht voor ehm, Russische muziek en Rusland in de muziek. Maar we blijven nog even bij eh, de thuiskomertjes, zoals Tom Johnson. Hier is Wayne Fontana, een hit uit de jaren 60. Ever since my baby walked away I feel I wanna die Still I'm here let me tell you why. Gave her everything I got. Now she's gone and. time I look up in the sky, tears fill my eyes. Wondering things we used to do, just you and I. Every morning. Twee keer dus Home. Deze was van Everything But The Girl. En daarvoor hoorde je dan uit de jaren 60 Wayne Fontana. Wayne Fontana die ooit een eh, groep had. Wayne Fontana en de Mindbenders. Maar op een gegeven moment toch solo ging. En in die solo periode maakte hij dus die plaat Come On Home. In zijn latere jaren, toen waren alweer de jaren 70 aan de gang... toen is hij niet meer zo succesvol geweest als in de jaren 60. En eh, ja, dat heeft er tot, uh, tot geleid dat hij op een gegeven moment een beetje in de schulden kwam. En die schulden moesten betaald worden. En dat wilde hij niet. En hij moest voor de rechtbank komen. En eh, nou ja, met wat beledigingen aan de mannen van justitie... <laughs> is er toen nog al het nodige gekrakeel gekomen. Uiteindelijk is de zaak bijgelicht. Hij heeft keurig zijn rekeningen betaald. Na lange tijd in termijnen. En die gaat nu schuldenvrij door het eh, leven en heeft verder geen, eh, niks raars meer gedaan. Of <laughs> zou ik maar zeggen. strafblad blijft natuurlijk, maar goed. Wayne Fontana dus. Nou, ik heb het al eh, aangekondigd. voor sommigen heb ik er mee gedreigd. Ehm, de gasten die hebben de laatste dagen elke dag wel de kranten gehaald. Zo niet ook het journaal. De dames van Pussy Riot. Russische band die een ehm, paar weken geleden nogal uh, provocerend in een kerk een eh, lied zongen... met een aanklacht tegen het bewind van Poetin. Nou was dat niet zo slim, want eh, die Russen die zijn zeker nadat het communisme gevallen is... behoorlijk vroom. De tijden van het communisme, communisme mochten ze geen religie beoefenen... Maar sinds dat, eh, de val van het communisme mag dat u wel. Dus ze zijn behoorlijk vroom. En de dames van Pussy, eh, Pussy Riot die gingen in de kerk... Eh, nogal demonstratief tekeer tegen Poetin. Niet zo handig, maar dat heeft wel dus de nodige consequenties gehad. Want ze zijn veroordeeld tot twee jaar strafkamp, wat natuurlijk ook weer erg overtrokken is. Vandaar een petitie die afgelopen zaterdag Amnesty International uh, bracht op haar website. En tot nu toe zijn op die website 21.000 handtekeningen verzameld. Handtekeningen met het verzoek om Pussy Riot toch vrij te laten... en dus in ieder geval niet uh, eh, naar dat twee jaar durende strafkamp te sturen. Maar Pussy Riot, hoe klinken die eigenlijk? Ze hebben net een nieuwe single doen eh, laten uitkomen, ondanks hun gevangenschap. En de titel daarvan is, de Engelse titel daarvan, die is Putin Lights Up the Fires. voorstellen dat sommige mensen dit als kleren hebben ervaren. Maar je hoorde, nu is in, ieder geval die groep waar zoveel uh, sprake van is de laatste dagen. Pussy Riot met Putin Lights Up the Fires. Dat is althans de Engelstalige titel van die nieuwe single van Pussy Riot. Dat was dan muziek uit Rusland. Dit wordt Rusland in de muziek. Yo, Dr. Anders P., Michael Jackson en Gilbert Bicot. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre, je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment on a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine chocolat de chez sait, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong door het eindeloze woud waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en er bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer ook nog in belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid de kiel mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je zit er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uitvoer het leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met islavisch handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar.

Leef onze goede tijd! De inmiddels hoogbejaarde doctorandus P. hier nog eens een keer met zijn eh, welbekende dodenrit. En die werd voorafgegaan door Strange in Moskou... waarin we de stem konden horen van Michael Jackson. En die werd weer voorafgegaan door het chanson van Gilbert Bicot, Nathalie. De sterfgevallen van afgelopen week. Eh, de man die het eh, hippiedom zo muzikaal fraai heeft neergezet, Scott McKenzie overleed afgelopen weekend. Voordat hij bekend werd als Grond McKenzie... werkte hij samen met onder andere John Phillips... en Dick Wiseman in een groep The Journeyman. En die hadden in het begin van de jaren 60 behoorlijk wat succes. Met de opkomst van de beatmuziek verdampte dat succes. Maar ik laat je nog eens een keer een eh, plaat horen uit die periode van The Journeyman. Want daar heb ik het over. Dick Wiseman, John Phillips en de betreurde Scott McKenzie. 500 Miles met daar in de stem van onder andere Scott McKenzie... maar ook die van eh, John Phillips. John Phillips die trouwens al in 2001 overleed... maar afgelopen zaterdag was eh, het overlijden van eh, Scott McKenzie... die beroemd werd met zijn San Francisco, Wear Some Flowers in Your Hair in de jaren 60. Nou, dat ga ik nog niet draaien, want velen zullen mij daarin voor zijn gegaan. Ik laat je nog even een ander nummer horen dat gecomponeerd is door Scott McKenzie en de al eerder genoemde John Phillips. Deze van de Beach Boys. Kokomo van de Beach Boys uit 1988. Het nummer dat gemaakt werd onder andere voor de film Cocktail met eh, Tom Cruise erin. Het nummer werd geschreven door eh, John Phillips en Scott McKenzie. Scott McKenzie die dus afgelopen zaterdag op 73-jarige leeftijd is overleden. Tony Scott, dan heb ik het over een ander, die is overleden afgelopen zondag. En hij sprong van een brug af heeft zelfmoord gepleegd. Tony Scott was filmregisseur. Vooral bekend vanwege actiefilms. En een van die actiefilms, dat is Beverly Hills Cop 2. Daar is ook een soundtrack van gemaakt. Maar als je die terugbluistert na al die jaren behoorlijk gedateerd. De synthesizers die hebben daar de overhand in. En na al die jaren moet ik eerlijk zeggen, het klinkt van geen kant meer. Luister maar eens naar deze opname van Jermaine Jackson, geproduceerd door Giorgio Moroder. Uit Beverly Hills Cup 2, All Wrapped Up. so many changes. Don't know which way I'm gonna go. jaren 80 eh, muziek met een heel overvloedig gebruik van eh, synthesizers. Luister maar eens naar de jaren 80 platen van eh, Toto bijvoorbeeld zelfs. Ook zo'n overvloedig gebruik van synthesizers, wat wel jammer is inderdaad. Want het klinkt daardoor behoorlijk gedateerd. Maar je hoort in dit geval All Raft Up uit de film Beverly Hills Cop 2. Een film die geproduceerd is door Tony Scott. Die afgelopen zondag in Los Angeles van een brug sprong en 68 jaar oud werd. Dark Mariette Krol, het laatste nieuws. En daarna meer Nacht klinkt anders. Met dadelijk om te beginnen The Voice.